Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een petitie tegen het Koningsdagfeest in Breda wordt massaal ondertekend. Volgend weekend staat daar een feest gepland met 10.000 mensen. En daar zijn de meningen nogal over verdeeld. Dan ineens gewoon zo'n festival ik kan me indenken dat de horeca boos wordt en uh, opstandig. Aan de andere kant denk ik dat het wel een goed plan is om te gaan testen. Omdat we dan uiteindelijk een handvat krijgen dat je toch wel open kan. Ja, ik denk vooral dat heel veel mensen een feestje missen. is. Dus, eh, ik denk dat het heel welkom is hier in Breda. Ziekenhuismedewerkers noemen het feest een klap in hun gezicht. En hun petitie is al 115.000 keer ondertekend. Morgen moet de burgemeester van Breda op het matje komen van de gemeenteraad... en tekst en uitleg geven over het evenement. Een taxichauffeur is gisteravond in Amsterdam drie keer ingereden op een vrouw... die daarna zwaargewond naar het ziekenhuis moest. Ze hadden ruzie, de reden is onduidelijk. De chauffeur is opgepakt en wordt verdacht van poging tot doodslag. Ook de bijrijder van de taxi zit vast. In Assen is een man opgepakt die voor de zevende keer in een maand tijd de avondklok negeerde. Gisternacht werd hij al een keer aangehouden en afgelopen nacht weer. De man van 24 zit vast. De coronaproefevenementen zijn in volle gang. Er wordt niet alleen geëxperimenteerd met culturele uitjes. In Westerhoven in Brabant ging gisteren in verschillende tijdslots het subtropisch zwembad open voor 300 mensen. En dat hadden sommigen behoorlijk gemist. Lekker, nat, koud. Hè? Ja, ergens heel gek, omdat het natuurlijk zoveel maanden geleden is dat je weer mag zwemmen. Ja. Maar ook wel weer heel lekker dat het weer mag. Ja, je hebt natuurlijk een jaar binnen gezeten. En dan, ja, dan mag je eigenlijk helemaal niks. En nu kan je er toch weer tussenuit. Het is wel beperkt open, maar het is wel heel fijn dat het überhaupt open is. Alleen met een negatieve coronatest mochten mensen het zwembad in. Een anderhalve meter was ook verplicht. Maar een mondkapje hoefde dan weer niet in het water. Het weer, pas op, het kan nog wat mistig zijn in het eh, midden en noorden van het land, maar het moet snel verdwijnen. Want vanmiddag op de meeste plekken droog en zonnig en zo'n 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de N208 Sassenheim richting Velserbroek. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207 is de vertraging ruim 20 minuten.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 Dream of a land my soul is from. I hear a hand stroke on a drum. Shades of delight cocoa you rich as the night afro cocoa hue, rich as the night afro blue. Whispering trees echo their sighs, passionate pleas, tender replies, shades of delight, cocoa hue, rich as the night. shades of delight, cocoa hue, rich as the night, afro blue. And my slumbering fantasy assumes reality until it seems it's not a dream. The two are you and me, shades of delight, cocoa hue rich as the night afro blue. Welkom terug bij het tweede uur van ZFM Jazz. Mijn naam is eh, Edward Rauhorst. Eh, ook het tweede uur gewijd aan Afrikaanse ritmes, klanken, titels. Eh, en zelfs eh, Afrikaanse muzikanten ehm, we trapten af met de Afro Blue, de eerste vocale versie van dit instrumentale eh, nummer geschreven. Gecomponeerd oorspronkelijk door Mongo Santamaria, de, de percussionist. de lyrics werden daarna gemaakt door Oscar Brown Jr. maar de allereerste vocale uitvoering kwam uit de mond van Abby Lincoln in 1959, Afro Blue. En die uh, Lincoln die was eh, nou, in begin jaren 60 getrouwd met een uh, vermaarde drummer... Max Roach. En die had een meeting of minds met Duke Ellington, de pianist... en de bassist Charles Mingus. Dat, nummer, dat album heette Money Jungle. En daar staat het nummertje op... Fleurette Afri een eh, meeslepende ballad van de hand van Duke Ellington... die die later ook op eh, solo piano uitvoerde. Maar hier dus samen met Charles Mingus en Max Roach. African Flower, Duke Ellington, Charles Mingus en de drummer Max Roach. Een andere fameuze drummer, Art Blakey, die reisde eind jaren 40 al af naar Afrika... om zich eh, te laten inspireren door de muziek en klanken al daar. Eh, en die Blakey en zijn Jazz Messengers... die inspireerden op hun beurt weer vele, vele Afrikaanse bands... en met name drummers. En je hoort hier op de achtergrond al een beetje de drum komen van die Art Blakey. Eh, beroemd is zijn uitvoering van The Night in Tunisia, de, de song van Dizzy Gillespie. Het is een heel eh, lang nummer, dus ik laat je een stuk horen van Art Blakey en de Jazz Managers. Met onder meer Wayne Shorter en eh, Lee Morgan. The Night in Tunisia. Night in Tunisia van Art Blakey ging over in de Drum Thunder Suite van de Nigeriaanse, Nigeriaanse drummer Tony Allen, de pionier van de Afrobeat samen met de zanger Fela Kuti. En die Tony Allen die bracht in 2017 een tribute op, op het fameuze Blue Note album, eh, eh, label uit aan die Art Blakey. En dat is echt een eh, geweldig album Ook voor de mainstream jazz-liefhebber eh, Tony Allen Tribute to Art Blakey. Courez, courez, gazelle, courez, courez, courez courez, courez, gazelle, courez, courez, courez. Vous êtes la plus belle de toutes les gazelles, mais savez-vous qui va vous attraper Courez, courez, gazelle, courez, courez, courez. Courez, courez, gazelle, courez, courez, courez. Vous êtes le top modèle de toutes les gazelles. Et devinez qui va vous attraper. Des antilopes parfois falotes, vous êtes la reine de Saba. Des antilopes souvent idiotes, vous êtes une flèche et ça se voit. Vous êtes la plus rebelle de toutes les gazelles, mais savez-vous qui va vous attraper toutes, toutes les girafes, leur long cou et leur gambettes. Toutes les girafes, bien sûr, sont jalouses de votre succès. Courez, courez, ma petite gazelle. Courez, courez, courez. Et devinez qui va vous rattraper. nous, les gnous, les pauvres gnous sont bien trop moches et trop poilus. Leur gueule, leur taille, leurs genoux, vraiment pas de quoi en être fondu. Vous, vous êtes le top modèle de toutes les gazelles. Et vous connaissez pas le doute, vous êtes dévoré des yeux. Légère, légère gazelle, vachement bien balancée. Votre course s'emballe ah, la belle est lancée. Courez, courez, gazelle. Par le monde, courez. Mais savez-vous, miam miam, qui va vous dévorer? il va vous dévorer. Courez, courez, gazelle, courez, courez. over Afrika zou natuurlijk niet eh, volledig zijn zonder een nummer te draaien van Mama Afrika, Mirjam Makeba. Die leefde ook eh, lange tijd eh, in de ballingschap vanaf de jaren 60 en een voorvechter tegen de apartheid. Dit was eigenlijk een soort van strijdlied wat je net hoorde tegen de apartheid. Eh, komt van het album A Promise uit de begin jaren 70, 74 geloof ik. Eh, waarop ze onder andere begeleid wordt door een eh, aantal bandleden van de Crusaders. Onder meer Joe Sample. En het album is echt een geweldig album. Ik heb het hier voor me. is geproduceerd of, ja, door David Axelrod. Die ook veel werkte met Lou Rawls. Oh. dan moet ik toch even nog terug, want ik had nog niet gezegd wie daarvoor te horen was. Eh, dat was de Nigeriaanse, de man met de Nigeriaanse roots, de bassist uh, eh, Eshet Okon Eshet. De eh, Amerikaanse bassist, die werkt ook veel met uh, Art Blakey trouwens. En, en, ook de Abdullah Ibrahim, die al eerder in het eerste uur voorbij kwam. En zelfs Michiel Borstlap rekende die tot zijn vrienden. Eh, en die maakte slechts één <clears throat> solo-album, Shona heet het. En daar hoorde je een nummertje van eh, voor die Miriam Makeba. Dus dat heette Kure Kure Gazelle. Waarbij de vocalen niet door hem eh, werden gedaan, maar Mois Marie. En je hoorde daar ook weer op gitaar die meeste gitarist Lionel Loueke. Oké, van, van Zuid-Afrika en Nigeria zeg maar terug naar Ethiopië, Addis Ababa, Eddie via Eindhoven. Eddie eh, Eddie en de Ethiopians eh, is de band. Ehm, eh, dat is e-, Edward Capel, de saxofonist, met zijn Ethiopische vrienden. Ze zijn gevestigd ergens in de buurt van Eindhoven volgens mij. Ze bracht vorig jaar een geweldige album uit. En dit nummer heet Calling Addis. de band. Een groep eh, Young Lions <clears throat> uit de <clears throat> scene van Johannesburg, Zuid-Afrika. Bijgestaan op sax door de reizende ster uit Groot-Brittannië. Shabaka Hutchins, echt een geweldenaar is dat. Eh, ik heb een paar keer eh, gezien. Enorm ja, veelbelovende artiest. Je luistert nog steeds naar ZFM Afrikaanse klanken voor een zonnige dag. En ja, we kunnen natuurlijk ook niet zonder Huge Masakela Uptown Ship. Huge Masakela. Uptown Ship heet het nummer van het uh, fraaie album Hope. Eh, met eh, ja, allemaal Afrikaanse artiesten live opgenomen. <clears throat> in Amerika trouwens. Het album dus Hope uit 1994. Johnny Diani, die naam viel al in het eerste uur... was een van die oorspronkelijke Blue Notes uit Zuid-Afrika die uitweek naar Europa. Terechtkwam in Denemarken, veel werkte in de free jazz scene... maar gelukkig ook tijd vond om nog een, eh, een, soort van toegankelijk eh, eh, funky album op te nemen. Uh, toepasselijk Afrika geheten. En daar ga ik een nummertje van draaien. We kennen natuurlijk allemaal Blame It On The Boogie... maar Johnny Tajani dacht in de jaren 80, 1984, toen dit werd uitgegeven... meer aan Blame It On The Boers. Música we hebben nog tijd voor een eh, nieuw album zelfs. Afro Cluster, een band uit eh, Cardiff, Wales... met een uh, afrobeat. Young Shall Grow heet het nummer. En het album heet The Reach, Afro Cluster. dime or not, Young shall grow, better fill them with love. Then them gonna know in this life you don't give up, even when you know if you fall, get back up. Young shall grow. been, but seem to be losing that patience. Now wait until that really affected before I start retaliating. Deceptive lifestyle, thinking you're free when really there's policies and state majority. Gentrification apply with authority, making you look in the mirror. No, before me, uncompromised integrity. Easy to believe that hands that feed. Hypocrisy, not democracy. They pull the trigger like I'm nobody. Injustice for broken families. I know the heat like a fool I need by force to get degree. No be for everybody. Challenge yourself with every opportunity. Get used to the scrutiny. Choose to do things differently. Never lose your identity. Fools that tend to be sheep, end up like sheesh. So it's important to teach. Nothing but love on the streets. So I begin go see the nature of the beast. your book. Every day no be Facebook. Snapping selfies on the gram. Communicate. You know if you do you they tweet. No fish show face on the street. Open your mind. Waiting you seek you go find. Be, be yourself all the time. Your state of mind. could bring you light you go shine. Stay focusing on your grind. No no no no. When they go be yeah yeah yeah. Give it a try, not the fear. If they decline, make you not stop try again. You know go gain, we no pain. Stay in your lane. When they watch waiting they do. Set your own pace, run your own race, relax. Every single day they cool, no worry about them. Leave the life you choose. nobody knows tomorrow. The young shall grow, not to know so. We need to bless them from head to the toe. Give them direction so they go know how to maneuver when they get old. Not how to be fools, this can matter now, open the zitten alweer aan het einde van ZFM Jazz. Maar niet getreurd, volgende week zit hier onze collega Jaap met weer een ZFM Jazz eh, uitzending. Blijf sowieso luisteren naar ZFM. Ehm, ja, je hoorde net al de tune van de Top 2021 cover-up. Je dacht natuurlijk, waar blijft mijn favoriete item? Nee, die was ik eh, helemaal niet vergeten. Angelique Kijo, die draaide ik al in het eerste uur meer in een eh, jazz setting, zeg maar, met Christian McBride. Maar ik zei al, ze kan pop, rock, ja, ze kan alles. En zij heeft een geweldig album uitgebracht een paar jaar geleden, Remain in Light. Een coveralbum van dat beroemde album van The Talking Heads. Een van de belangrijkste popbands uit de jaren 80, zeg maar. Once in a Lifetime. Plek 612 in de top 2020. One cover-up. Angelique Kidjo. Once in a Lifetime. Ik zet de playlist op mijn blog mijngroeven.nl en de Facebookpage van ZFM Jazz. Tot de volgende keer. Tabé. And you may find yourself living in a shotgun shack. And you may find yourself in another part of the world.